Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Het nieuwe kabinet denkt erover de netto-lonen te verhogen door de lasten te verlichten. Op welke manier dat kan, wordt nog onderzocht. Mogelijk gebeurt dat via een nieuw belastingssysteem met nog maar twee schijven. Een lage schijf van ruim 35 procent en een hoog tarief van net onder de 50 procent, melden bronnen in Den Haag. Vooral voor de middengroepen die tijdens de crisis flink getroffen zijn... willen de formerende partijen wat doen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat iedereen die werkt minder belasting betalen. Andere belastingen zouden dan omhoog gaan. Het nieuwe kabinet wil verder hardnekkige verkeersovertreders zwaarder bestraffen. Bronnen hebben dat gezegd tegen de Telegraaf. Boetes voor minder ernstige verkeersdelicten gaan juist omlaag. Het idee is niet nieuw. Het huidige kabinet laat al onderzoeken of er een andere manier van straffen mogelijk is. Op een treinstation in Mumbai in het westen van India zijn zeker 21 mensen omgekomen nadat er paniek was uitgebroken. Die ontstond volgens de lokale autoriteiten door grote drukte op het station in combinatie met zware regenval. 30 mensen raakten gewond in de verdrukking. Burundi is nog altijd te onveilig om vluchtelingen te laten terugkeren. Burgers lopen het risico te worden gedood, verkracht of gemarteld, schrijft Amnesty International in een rapport. Meer dan 240.000 Boeroendezen zijn het Oost-Afrikaanse land ontvlucht vanwege de burgeroorlog. De afgelopen maanden riep president Nkurunziza van Burundi de vluchtelingen meerdere keren op om terug te keren, omdat het weer veilig zou zijn. Maar volgens Amnesty is de situatie in Burundi juist onveiliger geworden. In de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel zijn in zeven jaar tijd meer dan 100.000 archeologische vondsten gedaan. Archeologen vonden onder meer scheepswrakken, mammoetresten en een Romeinse nederzetting. Ze spreken van de allergrootste en verreweg de rijkste archeologische vindplaats van Nederland. Het weer overwegend droog, geregeld zon, vanmiddag meer bewolking en buien, vanavond mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. In het weekend en volgende week meer wind en herfstweer.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.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 river running free. You know. star. You listen to people who scared you to death, and from my heart, it's strange that I was wrong enough to think you love me too. Guess you were kissing a fool. You must have been kissing.